Dik Hark met het NOS-journaal. De rechtbank in Maastricht heeft een vrouw uit Geleen vrijgesproken van babymoord. Ze werd verdacht van het doden van haar drie baby's die vorig jaar bij haar woning gevonden werden. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat de baby's bij de geboorte leefden. Anita C. heeft tijdens haar proces volgehouden dat de drie kinderen dood ter wereld kwamen. Ze zei verder dat ze niet wist dat ze zwanger was. Ze begroef de baby's in de tuin en in een tuinhuis. Het OM had acht jaar gevangenisstraf geëist. Volgens deskundigen is de vrouw van 42 zwak begaafd en licht verminderd toerekeningsvatbaar. De Gaykrant heeft een meldpunt geopend voor homo's en lesbiennes die gepest worden. Het is volgens hoofdredacteur Henk Krol de hoogste tijd dat er een eind komt aan het getreiter van homo's en lesbiennes in hun woonomgeving. Aanleiding voor het meldpunt is het bericht dat in Den Haag een homopaar moest verhuizen vanwege pesterijen. Na dat bericht kwamen bij de Gaykrant meer meldingen binnen over getreiter. Vorig jaar juni kwam een homostel uit Utrecht in het nieuws omdat ze na anderhalf jaar pesten besloten te verhuizen. In Zutphen is een geldwagen overvallen. gebeurde vanochtend vlakbij een bankgebouw in het centrum. De twee daders hadden witte overals aan. Ze hebben geld buitgemaakt, maar hoeveel is niet bekendgemaakt. Twee zijn voortvluchtig. Bij de overval op de geldtransportwagen in Zutphen is niemand gewond geraakt. In Ede ziet een openbare basisschool af van het plan om kinderen van buitenlandse afkomst te weigeren. De school staat bekend als een zwarte school. Het bestuur wil dat uiteindelijk 80% van de leerlingen van Nederlandse afkomst moet zijn. Daarmee zou de Edese school een betere afspiegeling zijn van de wijk waarin hij staat. Het ministerie van Onderwijs laat weten dat er wordt ingegrepen als de plannen doorgaan. De school in Ede ziet er daarom van af. Het weer op veel plaatsen zon. wordt 18 graden op de Wadden en gaat op of 23 in Limburg.